Amerikaanse overheidsfunctionarissen zijn bang dat er meer dan 100 documenten zijn gelekt. Gisteren berichtte de New York Times over een soort gelijklek... met informatie over onder meer het aantal militaire slachtoffers in de oorlog in Oekraïne. Het verbod op e-sigaretten met een smaakje moet worden teruggedraaid... vindt de brancheorganisatie voor onafhankelijke verkopers van e-sigaretten. De organisatie sleept de Nederlandse staat voor de rechter. Het smaakjesverbod ging in op 1 oktober, of gaat in op 1 oktober. De bedoeling is dat jongeren daardoor geen e-sigaretten meer kopen. Maar de brancheorganisatie denkt dat ze dat zullen blijven doen... in het illegale circuit en het buitenland. In de Israëlische stad Tel Aviv is de afgelopen avond een aanslag gepleegd op een groep buitenlandse toeristen. Iemand reed op ze in en ze werden ook beschoten. Een Italiaan van 30 is omgekomen. Zeker vijf andere toeristen raakten gewond. De schutter werd neergeschoten. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. De spanningen in de regio zijn opgelopen na Israëlische invallen in de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. In de Nederlandse historicus Camilla de Koning doet onderzoek naar de rol van het Britse Koningshuis bij de slavernij. Ze richt zich op de periode van 1660 tot en met 1775. Daarbij kijkt ze naar de investeringen van het Koningshuis. Onder meer in aandelen in bedrijven, zei ze op NPO Radio 1. Koning Charles heeft donderdag gezegd dat hij het onderzoek steunt. De verwachting is dat het in 2026 klaar is. Dan nog het weer. Het klaart op, maar er zijn ook nieuwe wolkenvelden en er is kans op mist. Het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 0 en 6 graden.